Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De politiebond ACP gaat zich op 1 juli afsplitsen van de vakcentrale CNV. De ACP zegt dat de bond binnen de centrale te weinig te zeggen heeft om invloed te kunnen uitoefenen. Volgens voorzitter van de kamp heeft de bond op allerlei niveaus geprobeerd de centrale een andere koers te laten varen, maar is dat niet gelukt. Het CNV heeft voor ons geen meerwaarde meer, al dus van de kamp. De militaire vakbond ACOM denkt erover om zich af te splitsen van het CNV, maar is nog niet zover. De autoriteiten in Birma laten vandaag een groot aantal politieke gevangenen vrij. Onder hen zijn verschillende leiders van de studentenopstand van 1988 en een prominente boeddhistische monnik. Dat zeggen gevangenismedewerkers en familieleden van verschillende politieke gevangenen. Gisteravond werd al bekend dat meer dan 650 gevangenen amnestie wordt verleend. Toen was nog niet duidelijk of daar ook politieke gevangenen bij zijn. Het Westen eist al langer de vrijlating van de ongeveer 1500 politieke gevangenen in Birma als voorwaarde voor betere betrekkingen. Er komt een nieuw psychiatrisch onderzoek naar Anders Breivik. Noorse media melden dat een rechtbank in Noorwegen dat besluit vandaag bekend maakt. Breivik doodde vorig jaar zomer 77 mensen in Oslo en op het eilandje Utøya. Slachtoffers en nabestaanden hadden een second opinion geëist... nadat psychiaters Breivik ontoerekeningsvatbaar hadden verklaard... Die kwalificatie zou er waarschijnlijk toe leiden dat Breivik niet wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf, maar dat hij wordt behandeld aan zijn psychoses. Het proces tegen Breivik begint half april, ongeacht de beslissing van de rechtbank over een nieuw psychiatrisch onderzoek.